Wij laten zien in dit onderzoek dat eh, in deze periode tussen een kwart en een derde van alle opbrengsten voortkwam uit slavernijgerelateerde activiteiten. Ehm, en dat zij zich dus inderdaad heel actief bemoeiden met de inrichting van die slavernij-economie. Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden is blij met de excuses. Dat ABN AMRO naar aanleiding van eh, de resultaten van het onderzoek naar slavernijverleden excuses maakt, lijkt mij, eh, lijkt mij niet meer dan gepast. En, ehm, eh, en ik waardeer het. De politie in Overijssel heeft eind vorig jaar een grote internationale drugsbende opgerold. In een vrachtwagen bij een transportbedrijf werden 300 kilo hash en 20 kilo kook gevonden. Bij invallen daarna kwamen agenten nog meer drugs en vuurwapens tegen. Op verschillende plekken in Nederland en op Aruba zijn 21 mensen opgepakt. Een agent die tijdens rellen in Den Haag iemand zou hebben geschopt, wordt niet vervolgd. Op beelden van arrestatie is volgens het OM wel te zien dat de agent iemand op de grond uitscheldt en een schoppende beweging maakt, maar niet dat hij hem ook echt raakt. Dit is gewoon hier, er was veel te doen om de beelden. Veel mensen vonden dat de agent veel te ver was gegaan. Fans van Ajax willen af van keeper Onana. Sinds hij na een lange dopingschorsing weer onder de lat staat... kreeg hij al steeds meer kritiek van supporters. Zaterdag werd hij bij de wedstrijd tegen Sparta ook even uitgefloten. Dit is wat Onana na afloop zei tegen ESPN. People can say what they want, I don't care. You know, I just do my thing. If you are angry, it's your problem. If you are <laughs> happy, it's your problem. So for me, that's a matter only, only take the critic from the coaches. For the rest, <laughs> they can sing, they can cry, don't give shit. De supportersclub zegt dat ze Onana egoïstisch vinden en dat ze een slechte spel daarmee te maken heeft. Er is geen plek meer voor Ajax bij hem, zeggen ze. En ook de F-site vindt dat. Die houden het kort. Shirt inleveren en oprotten. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking. Vooral in het zuidoosten ook een bui en mogelijk wat onweer. Morgen, net zoiets als vandaag, wat wolken, wat zon, kans op een bui en maximaal 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het drukste moment van de spits lijkt achter ons te liggen. Er Staat nog zo'n 50 kilometer file in onze regio. Meeste vertraging heb je nog op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof 10 kilometer langzaam rijden met meer dan een kwartier vertraging. Nasleep van een ongeluk op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Tussen Zaandam en Purmerend Zuid nog 7 kilometer file met een kleine 20 minuten oponthoud. Op de A8 aansluitend vanuit Amsterdam naar Zaanstad bij en Zaandam 3 kilometer file met 10 eh, minuten vertraging.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 Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo een after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het net echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de pof, van met alle respect. Ik altijd niemand, en ook nog ananas dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee. Naar een restaurant, leek zo perfect zij mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn en die pizza met ananas Ik ben zo te afgeknapt Tango. Tango. Tango. there's no games to play. I'm watching her, watching me, I'm getting ready. listen to me. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zware regenval en overstromingen hebben in de Zuid-Afrikaanse regio KwaZulu-Natal... inmiddels het leven gekost aan zeker 259 mensen. Tientallen mensen worden nog vermist en er is veel materiële schade. President Ramaphosa heeft hulp van het leger toegezegd. Tegen de verdachte van de Drentse kofferbakmoord vijf jaar geleden... eist het Openbaar Ministerie 18 jaar gevangenisstraf. De verdachte ontkent, maar volgens het OM is er voldoende bewijs van DNA en van een getuige de politie in Spanje heeft een hennepplantage van 67 hectare opgerold. Dat zou de grootste zijn van Europa. De hennep groeide op akkers in de open lucht. De eigenaar zei dat het industriële hennepteelt was, die in Spanje is toegestaan. Maar uit onderzoek bleek dat de planten tot drugs werden verwerkt. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui mogelijk met onweer. Verder droog, minima 8 graden. Morgen wolken en zon en 13 tot 19 graden. Ain't nobody got time for that. You don't need to lie to me, let it be known.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 Faut une première à tout et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh, comme c'est beau le métier de parent. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tu verras, c'est du D'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, ben tu feras tes valises. Et puis bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y aura papy, y aura mamie.